Dit is Lieselot Thomas. Op een festival in de Amerikaanse staat Texas zijn twee mensen om het leven gekomen toen een auto op het publiek inreed. De auto zou zijn achtervolgd door de politie. De man die werd achtervolgd had gedronken en reed in op een rij mensen die in Austin stonden te wachten voor een concert. Volgens lokale media zijn er zeker 23 gewonden. In Austin is het mediafestival South by Southwest bezig. Er waren daarom veel mensen op straat. Baggeraar Boskalis heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf uit Papendrecht boekte een recordwinst van 366 miljoen euro. Een stijging van zo'n 50 procent. De omzet van Boskalis was bijna 3,5 miljard euro. De winststijging is vooral te danken aan eenmalige meevallers... en de resultaten van dochterbedrijf Dogwise. Dat kreeg vorig jaar de opdracht om het wrak van het cruiseschip Costa Concordia weg te slepen. Steeds meer werknemers stelen van hun baas. Volgens Hofman Bedrijfsrecherche gebeurt dat vooral door de grijze muizen op de werkvloer. Het midden- en kleinbedrijf heeft er het meest last van. Niet alleen werknemers op de vloer stelen, Een op de vier fraudegevallen wordt gepleegd door managers en bestuurders. In meer dan de helft van de gevallen werd geld gestolen, gevolgd door elektronische goederen en luxe artikelen. Het dodental van de explosie in New York is opgelopen tot vijf, heeft de politie bevestigd. Bij de explosie storten twee appartementsgebouwen in. Er raakten meer dan 60 mensen gewond, onder wie drie kinderen. Negen mensen worden nog vermist. De burgemeester gaat ervan uit dat de explosie is veroorzaakt door een gaslek. Bewoners klaagden al weken over een gaslucht. Minstens 35 gemeenten kopen thuiszorg in via een internetveiling, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Critici vinden dat de online veiling de al bestaande prijsconcurrentie in de sector verhevigt. Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit en van de arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg. Het weer, eerst nog wat mist, verder veel zon. In het westen wat bewolking, het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file door een ongeluk. Tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 8 kilometer, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein 3 kilometer.